spoedige start. een Klomp met het NOS-journaal. Bij de rellen in Geldermalsen gisteravond is een vrouw zwaar gewond geraakt. Haar advocaat zegt dat ze als toevallige voorbijganger niet langs een afzetting van de politie kwam en werd geslagen. Volgens een getuige is de vrouw in de chaos geraakt door een ME'er en daarna ongelukkig gevallen. Ze ligt nu op de intensive care. De rellen braken gisteravond uit bij het gemeentehuis... waar een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Er zijn veertien relschoppers opgepakt die allemaal uit Geldermalsen komen. De vrachtwagenchauffeur die gisteravond een chaos veroorzaakte in de Benelux-tunnel bij Rotterdam is aangehouden. Zijn vrachtwagen was te hoog, waardoor hij een spoor van vernieling achterliet in de tunnel, meldt RTV Rijnmond. Over een lengte van 125 meter werden plafonddelen, lampen en speakers kapotgereden die op andere voertuigen terechtkwamen. Volgens de politie is de schade enorm, maar een exact bedrag is nog niet bekend. President Poetin heeft gezegd dat Rusland klaarstaat om de betrekkingen met de Verenigde Staten te verbeteren. Op zijn jaarlijkse grote persconferentie zei Poetin dat zijn besprekingen deze week met minister Kerry hem duidelijk hebben gemaakt dat ook de Amerikanen uit zijn op een betere relatie. Over Turkije blijft Poetin hard. Hij noemde het neerhalen van het Russische gevechtsvliegtuig eind vorige maand een vijandige daad. Het inburgeringsexamen in het buitenland wordt 200 euro goedkoper. Huwelijks- en gezinsmigranten moeten voordat ze naar Nederland komen... een inburgeringsexamen afleggen op de Nederlandse ambassade... Het Hof van Justitie van de Europese Unie had eerder bepaald dat Nederland zo'n toets mag eisen, maar dat de kosten te hoog zijn. Daarom gaat het examen nu 150 euro kosten in plaats van 350. Het, is weer, het is wisselend bewolkt, droog en erg zacht, 13 tot 16 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht trekt een regengebied van west naar oost over het land. Morgen op veel plaatsen zon, maar iets kouder dan vandaag, 11 tot 13 graden. Dit was het NOS CFM ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Hilversum-Noord en de afrit Bunschoten, 7 kilometer. Ook op de A1 richting Apeldoorn bij Barneveld, 3 kilometer... komt door een ongeluk aan de andere kant van de vangrail, dus richting Amsterdam. Daar staat bij Hoevelaken 3 kilometer en de weg is daar even helemaal dicht... dus verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Ede over de A30. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Noord 4 kilometer. Verderop bij Berkel en Roderijs ook nog 7 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Europort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Benelux. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en de file daarachter is 5 kilometer en levert 20 minuten op onthoud op. Op de A44 is het al druk vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer.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 Kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM. Maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. We starten met de Beatles zoals altijd. I've Just Seen a Face. Het nummer is te vinden op de Engelse album Help uit 1965. En was tevens een lead-off track op het Amerikaanse versie van hun album Rubber Soul uit hetzelfde jaar. Het lied is geschreven door Paul McCartney. Voordat het nummer uitkwam was de werktitel Auntie Gin's Team... naar de jongste zus van zijn vader... aangezien ze McCartney's favoriete tante was. Gevolgd door Herman Brood en Henny Vrienden Als Je Wint. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel luisterplezier. I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met.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 I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da, da, da, da, da. Falling, yes, I'm falling. And she keeps calling me back again. again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Mmm, la la la. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. again. de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Ze komt half naakt voorbij. De jury op rij haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen evenementenagenda van december. De 18e, coverband Baslijn, de jaren 70 en 80 muziek in Williams Pub in de Haltestraat. De 19e, kerstbal Theater de Krocht, aanvang om 8 uur s avonds. De 20e, Maastrichter Staar, kerstconcert van de stichting Classic Concert in de Agatenkerk. Aanvang 3 uur s middags. De 20e, Zandvoort loopt, hardlopen voor Serious Request, start bij de Beach Club nummer 5 om 12 uur. De 20e kinderdisco William Pub van 1 tot 6. En ook de 20e, de 10.000 stappen wandeling. En de verzamelpunt is Anytime de Oude Halt, Laan. En het is om 10 uur. look at me Dicht van vandaag heet De Nacht. Aan het einde van de dag komt de nacht tot leven. Onvoorstelbare dingen kun je dan beleven. Uren voor de boeg, tijd om flink te pesten. Al die mooie lijven, liggend in hun nesten. Vet koel gedachten, nestelen zich in je hoofd. Niemand die ze storen, alleen jij die ze gelooft. Hitsige adrenaline, brengen je bloed tot koken, wetend dat de nachten zijn om te spoken. Niets, geen diepe slaap, geen tijd voor zoete dromen. Wakker zul je blijven, onrust zal er komen. Je biologische ritme volkomen naar de maan. De voortikkende klok kijk je grijzend aan. Als de nacht verdwijnt tegen het ochtendgloren, komt de slaap tot leven, wordt de rust geboren. Krijzend gilt de wekker. Tijd om op te staan. Vrolijk, kwiek en zonder zorgen naar het werk te gaan. Afgemat en kribbig sleep je je door de dag. Verlangend naar de avond dat je lekker slapen mag. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando You mean happiness to me joy be Ladies Cocktail Night. Zin in een avondje gezelligheid met je vriendin, buurvrouw, moeder of iemand anders? Kom dan vanavond, 17 december, naar Ladies Cocktail Night bij Williams Pub. Dit is een avond speciaal voor de dames om gezellig bij te kletsen en te shoppen. Onder het genot van een cocktail. Wie neem jij mee? Meer informatie, Williams Pub, Halterstraat 44. Het begint vanavond om 7 uur en het is om 10 uur afgelopen. Insel, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, nachts an deinen schneeweißen Stränden hielt ich ihre Jugend in den Händen. Glück für das man keinen Namen kennt. Sie war ein Kind der Sonne, schön wie ein erwachender Morgen. Heiß war ihr stolzer Blick und tief in ihrem Innern verborgen brannte die Sehnsucht Santa Maria. Den Schnitzelwagen Santa Maria, vom Mädchen bis zur Frau. die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, ihre Wildheit ließ mich erleben. Mit ihr auf bunten Flügeln entschweben. In ein fernes, unbekanntes Land. Venus trink ich dahin, im Zauber ihres Lächelns gefangen. Doch als der Tag erwacht, sah ich die Tränen auf ihren Wangen. Morgen hieß Abschied Santa Maria. Und meine Heimat Santa Maria. war so unendlich wahr. Classic Concert, kerstconcert met het Maastrichter Staren op 20 december. Kaarten zijn te koop bij Kaashuis Tromp, Grote Krocht, nummer 20 of 20 december aan de zaal. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. De Koninklijke Zangvereniging Maastrichter Staren, het oudste en bekendste Nederlandse mannenkoor, bestaat 132 jaar. Het koor geeft per jaar circa 20 concerten in theaters en kerken in Nederland en België en gaat om de twee of drie jaar op concertreis door het buitenland. In de achterliggende jaren is het koor in vrijwel alle Europese landen geweest, zelfs in Canada. De staart treedt vaker op bij belangrijke ceremonies. Meer informatie, Roof-Katholieke Kerk Sint Agatha-kerk, Grote Krocht 45. Prijs per persoon 20 euro en de website is www.classicconcert.nl. En het begint middags om 3 uur. Where I'm from, there are no mountains, and time is standing still. Where I'm from, there's barely space left, still they're running up a hill. Where I'm from, they don't like changes, even if alarm bells ring. Where I'm from, they have a princess. Where I'm from, they have a king. Where I'm from, they don't like dreamers. They're told to shut their mouth. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Where I'm from, it's like a long night that never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost the way. sing it loud. heroes, both in politics and song. Where I'm from, the more they fix it, the faster everything goes wrong. Where I'm from, I still remember, so I will sing it every day. That this kingdom's still my kingdom, it's encoded in my DNA. De, column, van, de week, van... Echte mannen. Echte mannen hebben vrienden. Echte mannen hebben altijd honger. En echte mannen houden van een uitdaging, zegt de reclame voor het gelijknamige tv-programma. Mag je daaruit concluderen dat als ze dat niet hebben, dat er dan geen echte mannen zijn? Of als je als vrouw van een uitdaging houdt, dat je dan enigszins mannelijk bent? Nee, Echte mannen gaan naakt poseren voor een real men kalender. En dan beginnen discussies. Met een knipoog wel te verstaan. Echte mannen beschermen. Echte mannen zijn eigenwijs. Echte mannen dulden tegenspraak. Ook van een vrouw. Echte mannen verkopen niets. Alles verkoopt henzelf. Ondeugende oogopslag, stoere blik, een beetje mysterieus. En ze hoeven zichzelf niet de hele dag te horen. Ze hoeven niet te dreigen. Echte mannen kennen eigenheid. Nee, ze hoeven geen vis meer met een houten stokhengel te vangen. Geen beer met blote handen te omarmen. Nee, met echte mannen kun je dollen. Echte mannen mogen best bepalend zijn. Echte mannen hebben geen blabla -bla nodig. Echte mannen hebben ook een zachte kant. Echte mannen dragen geen roze roze op hun shirt. Echte mannen moeten iets doen. Echte mannen kunnen verrassen. En echte mannen zijn de holbewoners van vroeger met een speeltje in de hand. Echte mannen denken het best na op het toilet. En dat uit de mond van een man. Echte mannen tonen zich vaardig in een onderling gesprek. En echte mannen durven te bekennen. Alle topchefs in ons land en Army van Buren zijn eensgezind. Zonder hun topvrouw aan hun zijde kunnen ze niet. Maar er is iets wat echte mannen echt niet kunnen. En dat is zoeken. Terzij ze iets echt willen vinden. Zoals een oud leraar van vroeger zo humorvol leuk omschreef, echte mannen kunnen prima zoeken. Maar als ze iets echt willen vinden, dan moeten ze het vragen aan hun vrouw. Mandy Schorel. you're the song. Ladies Night. De Ladies Night is een avond speciaal voor de dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken... nog meer bijkletsen, hapje erbij en natuurlijk een drankje. Want anders is het feest niet compleet. En omdat het Lady Night is, is een tasje vol verrassingen. De film in de Ladies Night zijn wisselend van thema... een romantische komedie tot muziek, tot een musical tot tranentrekker. Laat je dus verrassen. En deze maal Mannenharten 2... Er is veel veranderd in het leven van onze mannen. Maar ook in Mannenharten 2 blijft de liefde weer alles behalve een sprookje. Zo drijft de baby van Wouter en Nicole hen verder uit elkaar. Als beginnend kinderboekenschrijfster heeft ze vooral oog voor haar leuke boeken en dito-uitgever. Net als gevolg dat Wouter zich nog één keer in de onbezonnen studieleven stort... samen met Tim, die net terug is van zijn reis en besloten heeft... een tijdje single te blijven. Wat makkelijker gezegd is dan gedaan. Dennis valt als een blok voor zijn nieuwe zangtalent. Maar ze laat zich niet zo makkelijk inpakken. Evenals Niels, die beslist na een viruscursus over een hele andere boel gaat gooien. En dan is er nog hopeloze romantische Jonas. Die op zoek is naar een meisje waar hij één onvergetelijke nacht mee beleefde. Kortom, de zoektocht naar liefde gaat in alle hevigheid verder. De kaarten zijn te koop op 13,50 per persoon, inclusief hapje, drankje aan de kassa bij Circus Zandvoort... of online www.circuszandvoort.nl. Meer informatie? Circus Zandvoort, Gasthuisplein 5. Telefoonnummer 023 57 40 574. En het begint om half acht en het is om half elf afgelopen. set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something. ontstaan. Misschien is klappen wel zo oud als de mensheid. Al was applaus in de vroegste vorm ongetwijfeld anders dan nu. In plaats van het tegen elkaar slaan van de handen stampte men op de grond. Volgens sommige psychologen is klappen ontstaan uit het gebaar van een baby die naar zijn moeder reikt. Omdat het hem niet lukt om zijn moeder vast te pakken, slaat het kind zijn handen ineen. Anderen denken dat applaus een soort schouderklopje op afstand is maar zulke theorieën zijn lastig te bewijzen. In elk geval werd klappen om goedkeuring te tonen waarschijnlijk pas in het oude Egypte een vast ritueel. Archeologen hebben slagtanden van nijlpaarden gevonden die in de vorm van handen zijn gesneden. Door die ivoren handen tegen elkaar te slaan konden de Egyptenaren geluid produceren. De Romeinen besloten gewoon gebruik te maken van hun eigen handen. Zij verzonnen er ook een woord voor, applauderen. Dat betekent ergens opslaan. somebody, to love somebody the way I love you. december zingen voor de lachende kikker. De beachpopzingers treden zondag 20 december vanaf half 12 op bij een aantal winkeliers. De start is bij Heintje Dekbed en vervolgens bij restaurant Rebel. Waar ook de kerstman aanwezig is om kinderen en hun ouders de hand te schudden. In samenwerking met Rebel wordt de opbrengst geschonken aan de stichting Speelgoedvijver, de lachende kikker. Die zorgt voor dat de kinderen die wat minder hebben niet vergeten worden. yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. see. zingen voor de voedselbank. De vrolijke zangers, oftewel Acantadori Allegri... zingen zaterdagmiddag 19 december weer Christmas carols... in het centrum van Zandvoort. Ze zingen natuurlijk omdat ze het zelf leuk vinden... maar ook omdat het publiek en de ondernemers het prijs stellen... als Hartje Zandvoort een wat dikker zo dicteriaanse tint krijgt... in de donkere dagen voor kerst. In principe zingt het koor onder leiding van dirigent Jan-Peter Verstegen... van, 5, van 12 tot 5 in setjes van 5 tot 10 minuten. De opbrengst gaat naar de voedselbank. They didn't give me any warning I had to take a gun and join the fray They said that I must do their fighting but I don't want to go away. I must leave my Mary come tomorrow. Go when my place is by her side. I'll have to leave her here in sorrow and kiss the tears she tries to hide. I'm leaving Mary in the morning. My life will never be the same. I must leave my love when day is dawning. Mary in the morning is her name. I don't know the men that I'll be fighting. But I'm sure that we're all much the same. Each one has a Mary in the morning that he may never see again. I'm leaving Mary in the morning. same. I must leave my love when day is dawning. Mary in the morning is her name. Mm-hmm. They didn't give me any warning take a gun and join the fray. They said that I must do their fighting, but I don't want to go away. Now I'm leaving Mary in the morning. My life will never be the same. I must leave my love when day is dawning. Mary in the morning is her name. nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug. Tot zo! stuur jullie allemaal fijne dagen en...